Het zou eerst meevaren in het konvooi dat maandag door Israël met geweld werd tegengehouden. Bij een commandoactie op een van de schepen vielen toen negen doden. Het nieuwe schip met hulpgoederen, waaronder bouwmaterialen en medicijnen, is vertrokken uit een haven op Cyprus. De opdrachtgever van het transport is de pro-Palestijnse actiegroep Free Gaza. Een woordvoerder zegt dat het schip onderweg geen haven zal aandoen en dat het rechtstreeks op Gaza afkoerst. Partijleider Rauwvoet van de ChristenUnie nuanceert zijn uitlatingen over een homoseksueel op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Op de lijst staat voor het eerst een openlijke homo, Jonathan van der Geer. Woensdag zei Rauwvoet dat van der Geer waarschijnlijk niet op de ChristenUnie-lijst was gekomen als hij een relatie had gehad. Nu zegt hij dat hij dat te veel als een algemene beleidslijn heeft gebracht en dat hij het niet uitgesloten acht. Maar de selectiecommissie heeft het eindoordeel daarover, al dus Rauwvoet. Het dodental van de brand in Bangladesh van gisteravond loopt nog steeds op en staat inmiddels op 114. Er zijn veel gewonden. De brand in de hoofdstad Dhaka ontstond waarschijnlijk na een brand in een transformatiehuisje, een explosie. De brandweer kon in de dichtbevolkte wijk moeilijk bij de brandhaard komen. Het vuur greep razendsnel om zich heen. Het vuur werd aangewakkerd doordat in veel panden illegaal chemicaliën lagen opgeslagen. De Pakistan die in India ter dood is veroordeeld voor de aanslagen in Mumbai gaat tegen zijn straf in beroep. De 22-jarige man wil ook een nieuwe advocaat. Hij is de enige die de aanslagen in Mumbai anderhalf jaar geleden overleefde. Bij de aanslagen op onder meer twee hotels kwamen 166 mensen om het leven. Het weer zonnig en droog. Het wordt 18 graden op de Wadden en 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft het al 20 jaar.